Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Eerste Kamer gaat akkoord met het kabinetsplan voor een strengere bijstand. Staatssecretaris De Krom wil niet langer dat in een huishouden meer dan één uitkering binnenkomt. Dat zou kunnen betekenen dat ouders hun bijstandsuitkering kwijtraken als een volwassen thuiswonend kind gaat werken. Op verzoek van de Eerste Kamer gaat De Krom met de gemeente praten hoe ze jongeren aan het werk kunnen helpen zonder dat de bijstandsuitkering van hun ouders in gevaar komt. Mauro heeft een studievisum voor een jaar gekregen. Daarmee kan hij voorlopig in Nederland blijven. Mauro Manuel dreigde te worden uitgezet naar zijn geboorteland Angola. De online petitie van GroenLinks voor een zogenoemd kinderpardon is na anderhalve dag ondertekend door 50.000 mensen. GroenLinks wil dat minister Leers geen kinderen meer terugstuurt die in Nederland geworteld zijn. Tweede Kamer vindt dat de productschappen en bedrijfschappen kunnen verdwijnen. Een meerderheid vindt dat ondernemers zelf moeten kunnen bepalen of ze samen met collega's taken willen uitvoeren of hun belangen willen laten behartigen. Minister Kamp vindt afschaffen te ver gaan, maar vindt wel dat de product- en bedrijfschappen zich helemaal moeten richten op het publieke belang. De Iraakse vicepresident Hashemi ontkent dat hij betrokken was bij een plan om premier Maliki te vermoorden. Gisteren werd een arrestatiebevel tegen de Soenitische Hashemi uitgevaardigd na verklaringen van zijn lijfwachten. Die zeggen dat er plannen waren voor een bomaanslag op de Sjiitische premier. Hashemi zegt dat hij niets fout heeft gedaan en spreekt van een complot waar premier Maliki achter zit. Ten noorden van Texel heeft een schip twee caravans verloren. De kustwacht in Den Helder kreeg daar vanmiddag een melding over. De deklading bestond uit vijf caravans. Het schip vaart nu naar Den Helder om de drie overgebleven caravans beter vast te sjorren. Het weer vanuit het zuidwesten neemt vanavond de bewolking toe met kans op wat regen. Morgenochtend nog wat buien, smiddags droger met af en toe zon. Het wordt een graad of zes. Dit was. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANEB. Het is een vrij normale avondspits. Er staan 25 files. Ik noem de files van 5 kilometer en langer. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarensveen en Hoogmade 6 kilometer.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 allemaal fijne dagen en een